Volgens de bronnen eist Hamas dat het zelf de lijst mag opstellen met gijzelaars die zullen worden vrijgelaten. Daar zou Israël mee akkoord zijn. Maar Israël wil de lijst wel eerst inzien voordat er afspraken worden gemaakt over de duur van de wapenstilstand. Daarnaast wil Hamas dat Israëlische troepen zich terugtrekken achter afgesproken linies. In Rotterdam heeft de politie een drugslab ontdekt in een woning. Agenten vielen het huis gisteravond binnen nadat buren hadden geklaagd over stank. Vlak daarvoor waren al drie mensen op de vlucht geslagen, waarvan één op blote voeten. Ze zijn allemaal nog niet opgepakt. Een speciaal team van de politie gaat het drugslab in de woning in Rotterdam opruimen. Buren hoeven daarbij niet hun huis uit. In Servië heeft de huidige president Vucic de parlementsverkiezingen gewonnen. Met driekwart van de stemmen geteld staat Vucic met zijn progressieve partij op zo'n 47 procent. De partij scoorde al goed in de peilingen, maar er is ook steeds meer kritiek. Zo wordt Vucic beschuldigd van corruptie en banden met criminele bendes. Vucic zelf ontkent dat. De Colombiaanse terreurorganisatie ELN heeft beloofd om te stoppen met het verdienen van geld door middel van ontvoeringen als een wapenstilstand wordt verlengd. ELN vecht al sinds 1964 tegen de regering van Colombia en financiert die strijd door mensen te ontvoeren voor losgeld. Tijdens onderhandelingen met de regering over het verlengen van het huidige staakt het vuren... zei de terreurorganisatie toe om daarmee te stoppen. De methode kwam laatst nog in het nieuws nadat de ouders van Liverpool-voetballer Luis Diaz waren ontvoerd. Het weer droog met op sommige plekken wat opklaringen. Het is 1 tot 9 graden. Morgen een grijze dag. Er is veel bewolking en in het noorden valt ook wat regen.